Rutte kiest vooral voor ervaring. Zijn ministersploeg bestaat naar verwachting uit vier bewindslieden uit het vorige kabinet... twee oud-bewindslieden, twee Eerste Kamerleden, twee Tweede Kamerleden en twee oud-burgemeesters. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn op Curaçao voor de festiviteiten rond de zelfstandigheid van het eiland. Morgen worden de Nederlandse Antillen als land opgeheven en wordt Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. De prins en prinses zijn onder meer bij de laatste zitting van het Antilliaanse parlement en spelen een softbalwedstrijd met gehandicapte kinderen. Vanavond zijn ze bij de opheffingsceremonie van de Antillen. Op een veerboot in de Oostzee is na een explosie brand uitgebroken. Het schip, de Lisco Gloria, was met 236 passagiers onderweg van Duitsland naar Litouwen. De passagiers konden overstappen op andere schepen die op het noodsignaal van de veerboot waren afgekomen. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Luchtvaartmaatschappijen moeten voorzichtig zijn met het transport van lithiumbatterijen. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten kunnen die in brand vliegen als ze aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Passagiers kunnen gerust een horloge of camera met een lithiumbatterij mee aan boord nemen. Maar het transport van grote partijen is volgens de Amerikanen gevaarlijk. Mogelijk was dat ook de oorzaak van het vliegtuigongeluk van vorige maand in Dubai. De zevende Harry Potter film is toch niet in 3D te zien. Filmstudio Warner Bros. krijgt de driedimensionale versie niet op tijd klaar. Het eerste deel van Harry Potter en de Relieken van de Dood gaat op 19 november in première. Het tweede deel volgt in de zomer en daarvan komt als het goed is wel een versie in 3D.